7 Lot Lewin met het NOS Journaal. Boven de Noord-Syrische provincie Idlib is volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten een Russisch gevechtsvliegtuig neergehaald door opstandelingen. Volgens onbevestigde berichten hebben de Syrische rebellen de piloot gedood nadat hij had geweigerd zich over te geven. Idlib is een van de laatste overgebleven gebieden die in handen zijn van de opstandelingen tegen president Assad. Syrische regeringstroepen zijn in december samen met de Russen een groot offensief begonnen tegen de rebellen daar. Bij een demonstratie in Rotterdam van Koerden tegen de Turkse militaire actie in Afrin zijn zeker zes mensen opgepakt. De arrestanten zijn Koerden en Turkse Nederlanders die een tegendemonstratie wilden houden. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging en het niet opvolgen van politiebevelen. De politie in Groot-Brittannië kan vanaf nu beslag laten leggen op luxe bezittingen van rijke inwoners als er een vermoeden bestaat van corruptie. De regering hoopt met de aanpassing van de wet iets te doen aan het imago van Londen als paradijs voor fraudeurs. In Groot-Brittannië wordt jaarlijks een bedrag van ruim 100 miljard euro witgewassen. Een groot deel van dat geld verdwijnt in financiële firma's en onroerend goed in Londen. De toeristen die in Cambodja vastzitten voor het inhuren van strippers bij een feest... kunnen vrijkomen als ze ruim 31.000 euro betalen. Het gaat om 10 toeristen, onder wie een Nederlander van 22 uit Haarlem. Daar hangt ze een gevangenisstraf van maximaal een jaar boven het hoofd. De families noemen de borgsom afpersing. Ze zijn bang dat de gevangenen nog steeds niet naar huis mogen, ook al hebben ze betaald. En het weer dan nog. In het noorden vriest het al. Het kan daar glad zijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog.